Dik de Hark met het NOS Journaal. De wolf is vrijwel zeker terug in Nederland. Het roofdier is vorige week gesignaleerd in omgeving van Duiven bij Arnhem. Verschillende mensen hebben de wolf gefotografeerd. De foto's zijn bekeken door Duitse wolvendeskundigen... die er vrijwel zeker van zijn dat het om een wolf gaat. Het was al bekend dat in Duitsland vrij dicht bij de Nederlandse grens... enkele roedels wolven leven. Via Wikileaks zijn geheime telefoonnummers op internet te zien van hoogwaardigheidsbekleders. Zo is het nummer van Paleis Noordeinde te lezen. Ook zijn telefoonnummers van onder andere oud-premier Balkenende en oud-minister Bots openbaar gemaakt. Gisteren werd bekend dat meer dan 250.000 diplomatieke berichten van de Amerikaanse overheid ongecensureerd openbaar zijn gemaakt. Van de 28 besmette mensen die in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam zijn overleden, zijn er drie hoogstwaarschijnlijk overleden aan de Klebsiella-bacterie. Uit onderzoek blijkt dat het bij 14 patiënten hoogst onwaarschijnlijk is dat de bacterie de directe doodsoorzaak is. En bij 10 andere patiënten valt het niet vast te stellen. Tussen september 2010 en juli dit jaar raakten tientallen patiënten in het Maastad ziekenhuis besmet. Het kabinet kan niet garanderen dat de bezuinigingen deze kabinetsperiode beperkt blijven tot 18 miljard euro. In de Telegraaf zegt premier Rutte dat hij nieuwe bezuinigingen in de toekomst niet uitsluit. De precieze voorstellen voor de begroting voor volgend jaar worden over twee weken op Prinsjesdag gepresenteerd. Minister De Jager zei onlangs ook al dat nieuwe ingrepen niet zijn uitgesloten. Staatssecretaris Knapen stelt nog eens 10 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Somalië dat geteisterd wordt door hongersnood. Het bedrag komt bovenop de al eerder toegezegde hulp voor de regio van ruim 15 miljoen. Knapen bracht gisteren een bezoek aan de Somalische hoofdstad Mogadishu. en ging onder meer naar een vluchtelingenkamp. Het weer zonnig met temperaturen van 20 graden in het noorden en een graad of 25 in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam Amersfoort bij Brugge 4. En op de A1 naar Amsterdam voor knooppunt Muidenberg 9 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A13 naar Rotterdam bij Berkel en Roderijs 4. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 13 kilometer door een ongeluk. Bij Hendrik de Ambacht is alleen de linkerrijstrook open. Je kan dus het beste omrijden via het knooppunt Hooipolder en langs Gorkum.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 En dat doen we dan alweer in de 21ste jaargang. Aflevering 35. En alweer de eerste vrijdag van september. 2 september 2011. De lijstjes bestaan uit 40 platen waarvan deze week 17 stijgers zijn. Geen enkele plaat blijft zitten waar die vorige week ook zat. 20 dalers. En dan houden we drie platen over en die drie die komen helemaal nieuw binnen betekent dat natuurlijk ook wat ruimte gemaakt moet worden. Natasha, eh, eh, Natasha, ja Natasha ben ik veel tijd zij, en simpel Plan. De single Jetlag na 16 weken verdwijnen ze uit de lijst. Bob klaar, Lafel Carla en Varla Moer ook na 16 weken verdwenen. The Age of Glory, na de Glory is voorbij verleden Gaga, want na 15 weken verdwijnt ook zij uit de lijst. Snelste stijgers, dat zijn er drie deze week. 10 plaatsen namelijk voor Shakira, Pitbull, Rabiosa. En ook die 10 plaatsen voor uh, Snow Patrol, Call It Out in the Dark. En voor de, de Gym Class Heroes en Adam Levine, Stereo Hard, ook die gaat namelijk 10 plaatsen omhoog. Black Eyed Peas, Don't Stop the Party, zakte 12, daarmee de snelste dalen. En Pitbull, Neo, Everjack en Neer, dat is de langstgenoteerde plaat. Give Me Everything Tonight staat alweer 18 weken lang in de lijst. De lijst die we trouwens helemaal onderaan beginnen.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 Meer artiesten zouden dat moeten doen. Gewoon lekkere muziek maken zoals Kelvin eh, Harris dat doet. Calvin Harris, een Schotse elektronische muzikant. En zijn debuutsingle eh, Acceptable in de 80s bereikte nummer 10 in de single hitlijst in eh, de Groot-Brittannië. En ook veel gedraaid op de verschillende radio- en muziekzenders. Zijn grote succes kende hij eh, met I'm Not Alone. In november 2010 gaf Harris aan te gaan stoppen met live optredens. De reden daarachter, ik ben helemaal geen zanger, ik ben eigenlijk gewoon DJ. En dat zingen, dat staat mij niet meer aan. Ik kan het niet, ik doe het niet meer. En ook gaf hij aan te willen stoppen met het maken van albums. In de toekomst ga ik me alleen nog maar focussen op het samenwerken met andere artiesten en het uitbrengen van losse nummers. En een van die losse nummers is inderdaad een samenwerking met Cleese, de single heet Bounce. Bounce dus, Calvin Harris en Cleese, nieuw binnen op nummer 39 deze week in de hitlijst van Europa. deze week. In handen van eh, Calvin Harris en Achilles en Bounce op nummer 39. Het heeft een kleine twee jaar geduurd, maar eindelijk krijgen we weer goede muzikale berichten uit de kant van eh, James Morrison. Slave Theory Music, de eerste release van het eh, nog te verschijnen album The Awaking. Volgens eigen zeggen heeft Morrison te veel love songs geschreven en is hij toe aan een nieuwe sound. Die heeft hij met Slave Theory Music in ieder geval te pakken nu is nog afwachten of de Awakening, uh, het hele album van hem dus net zo vernieuwend gaat zijn als deze nieuwe single. Nummer 36 deze week, James Morrison en Slave to the Music.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 two. Shake it, spray it on a body or two. Now walk out the party with a hottie or two. Oh. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. showers, champagne showers. Popping in the club, we light it up. 80 hour, 80 hour. Let the party rock. Guess who stepped in the room? Sky blue, red, full and gold. Keep the party rocking from 9 till noon. And it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we spraying it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. champagne showers, champagne showers. Popping in the club, we light it up. A hour, A hour. Party people, now I want you to grab your up in the air. shake, shake, shake that bottle and make it. de nieuwe single van de LMFIO in samenwerking eh, met Natalie Kills en de Champagne Shower. Nu drie weken in de lijst, vorige week nog terug te vinden op 36, nu naar 34. Ondertussen alweer acht minuten voor de klok van half vier aan het worden. Straks om half vier gaan wij even kijken wat het weer gaat doen dit weekend. Voor jou heb ik ook nog een eh, nieuwe binnenkomen. Meneer is ook een plaat die al drie weken in de lijst staat. Jennifer Lopez die zingt over haar vader in eh, haar single Papi Daarmee doet ze het wel weer goed hoor, want het gaat omhoog van 39 naar 33. Dat alles is dus in de derde week. J-Lo. hoorde J-Lo op de Zandvoortse radio. CFM Zandvoort, leuk dat je er weer bij bent. En ik hoop dat je met het hele weekend gewoon lekker hier op deze zender laat staan. Want we hebben genoeg leuke programma's en genoeg informatie voor je klaarstaan. Wij gaan verder met de lijst van Europa. Daarin heb ik nog één nieuwe binnenkomen voor je. Die komt binnen op plek 32. En niet voor de meest handliggende combinatie. Een die DJ. In de naam van David Guetta en een Australische popzangeres die bekend is geworden van haar werk voor groep Zero Seven En haar drie uh, eh, studioalbums die ze ondertussen al gemaakt heeft. De dame die heet natuurlijk Sia. Beide hebben denk ik geen introductie verder nodig. Iedereen kent ze wel. Twee grote sterren bij elkaar. Hitgarantie, kan niet anders. David Guetta en Sia. De hoogste binnenkomen op 32. En zingen heet natuurlijk Titanium. You zoveelste single in de hitlijst die de naam David Guetta bij zich draagt. Deze keer dus samen met Sia en Titanium. We kijken even achterom naar wat we dan allemaal al gehad hebben vandaag. Helemaal onderaan de lijst vinden we Jason Derulo, Don't Wanna Go Home. In de 14e week zakt hij 5 plaatsen. Kelvin Harris en komen met Bounce binnen op 39. 38 is voor uh, Alex Cardino, Kelly Rowland, What a Feeling. 37, 5 plaatsen verlies in de 14e week. Natasha Benningfield, The Pocket Full of Sunshine. James Morrison, Slave to the Music, nieuw bin op 36. Van 30 zak het naar 35 in de 13e week. Alexa Jordan en The Good Girl. LMFAO en Natalie Hills, Champagne Shower op 34. 33 in de derde week voor Jennifer Lopez en Papi. David Ketta en Sia Titanium komen dus binnen op 32 als hoogte binnenkomen deze week. Een slechte week voor de Belgische Kate Ryan. Love life zakt namelijk 11 plaatsen van 20 naar 31. Zij doet dat in haar 12e week alweer. En nummer 30 die is er voor Cascada en San Francisco. In de 15e week zakken ook zij en wel van 26 naar eh, nummer 30. voordat wij verder gaan met de nummer 29 eh, die in handen is van Champagne, heb ik voor jou eerst nog even... CFM, Westkust, weerbericht. Vandaag schijnt namelijk de zon flink en blijft het droog. Het wordt warm met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden. Wind die waait, althans vanuit het zuidoosten en eh, zuiden komt een eh, klein zwak windje het land binnen. Vanavond en de komende nacht hebben we de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er is kans op mist en er waait niet meer dan een zwakke zuid- tot zuidwestelijke wind. De temperatuur die daalt naar 14 graden. Morgen schijnt de zon flink en blijft het overdag droog. De temperatuur stijgt op veel plaatsen in de regio naar 25 graden. Wind die waait uit zuid tot zuidoosten nog steeds zwak. En zaterdagavond, zondagnacht, dan neemt de bewolking weer toe. Daarbij kan het zelfs tot buien en onweer gaan komen. De zuidoostenwind die waait zwak tot matig en de temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. Zondag dan af en toe de zon, maar ook wolkenvelden en een kans op een bui. En vooral later op de dag is er ook weer kans op wat onweer. Wind waait dan uit zuidwesten overwegend matig van kracht en temperatuur zondag een graad of 21. van baby, love got to love got to love king a clown Only thinking about themself alone Listen me keen now baby telling me how me sound Run away them little boy they will lose a round me alone I make you start to moan and groan Come here and you're strong like a stone girl King ZFM Zandvoort. hoorde Rio en Miss Sunshine. En Miss in dit geval met eh, twee S'en. Hoewel deze zomer met één S ook wel had gekund. Miss Sunshine. In de derde week doen ze het goed hoor. Van 31 omhoog naar 26. En voor Jean-Paul Alexis Jordan Got To Love You. In de vierde week omhoog van 34 naar 29. Dit is uh, Beyoncé op 24. Eh, The best thing I never had. shit ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. It's been a really, really messed up week.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 En op nummer 30 vinden we dan Cascara, San Francisco. In de 15e week zakken zij vier plaatsen. In de vierde week 5 plaatsen wint Jean-Paul, Alexa Jordan, Got to Love You naar 29. 28 is er voor de Black Eyed Peas Don't Stop the Party. In de 12e week zakken zij ook 12 plaatsen. En zijn daarmee de snelste daler van allemaal. Rihanna California King zakt ook hard. Van 18 naar 27 in de 17e week. Rio Miss Sunshine in de derde week van 31 omhoog naar 26. Britney Spears, I Wanna Go Go Go. In de negende week zakt zij van 17 naar 25. Van 27 naar 24. In de achtste week Beyoncé, The Best Thing I Ever Never Had. Elena, Disco Romance. In de elfde week eh, zakt zij van 13 naar 23. In de vierde week van 29 naar 22. Lord featuring Andy 3000 en Lil Wayne. The Dedicated To My Ex, I Miss That Pussy. En in de vierde week Hot Shell Ray. Tonight Tonight van 28 omhoog dus naar 21. Mocht het je nou allemaal net even te snel gaan, zo het overzicht. En je wil nog even kijken wie stond nou ook alweer waar. Vanaf 5 uur staat de hele lijst gewoon weer op internet. www.zfmzandvoort.nl Even bij de vrijdag klikken en dan op de Euro Breakdown. En dan komt gewoon de hele lijst tevoorschijn. Nummer 40 tot en met de nummer 1. En dan zie je ook staan op nummer 19 de versie eh, Rob Harms, Albert-Jan Vos en Bruno Mars. Oftewel naar nou, Bad Meets Evil, Albert-Jan Vos, Rob Harms. Ik, eh, ik weet niet, elke keer word ik toch door die namen getrokken een beetje. In ieder geval de single Liders vinden we terug op eh, plek nummer 19. This one's for you and me Living out our dreams Where I would already spiraled up. I would never do nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward. Uh, had a dream, I was king. I woke up, still king. Snap games, nibble is mine for the milk king. Till nobody else even fucking feels me, till it kills me. I swear to God, I'll be the fucking illest in this music there is or there ever will be. Disagree, feel free, but from now on, I'm refusing never give up Only thing I ever gave up using No more excuses, excuse me if my head is too big For this building And pardon me if I'm a cocky prick But you cocks are slick, popping shit on how you flipped your life around Rock a shit, who you dicks trying to kid? Flip dick, you the opposite, you stay the same Just cock back with this still cock, you prick I love it when I tell him shove it cause it wasn't that long ago when Marshall said busted like luster cause he couldn't cut busted muster up nothing brain fuzzy cause he's buzzing woke up from that buzzing now you wonder why he does it how he does it wasn't cause he had buzzards circle around his head waiting for him to drop dead was it or was it cause some bitches wrote him off little hussy ass cause it's fuck I guess it doesn't matter now does it what difference it make what's it take to get it through your skulls if this ain't some bullshit people kill for him, for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career's LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's about to be a scary drop, cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a hairy box, every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have to eat the cat to get the pussy. Now I'm just a catch me out. Ow, I'm classic cow. Always down for the catch weight, like Pacquiao. Y'all are doomed. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself myself Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like Kwame Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed high. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal. Now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gag. You and I. Just just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time Yeah.